De politie is druk bezig met het onderzoek naar de overval. Wij zijn nog bezig met het uitkijken van de camerabeelden. Wij zijn nog bezig met het horen van getuigen. En wij zijn ook nog op zoek naar mensen die ons daarbij kunnen helpen. Door bijvoorbeeld ons dashcambeelden aan te reiken. Mensen hebben misschien niet geweten wie ze eh, in beeld hadden. Nu achteraf met de beelden gezien te hebben op de televisie misschien wel. En met die mensen zouden wij graag in contact komen. Gisteren sloegen vier zwaar bewapende mannen op de kunstbeurs in Maastricht vitrines in. Volgens NRC is er onder andere een collier met een waarde van 27 miljoen euro gestolen. Snapchat heeft voor het eerst een betaald abonnement gelanceerd. Voor 4 euro per maand. Voor dat geld kunnen snappers het app-icoon aanpassen. En ook is het mogelijk te zien wie van de volgers meer dan één keer naar hetzelfde verhaal heeft gekeken. En kunnen mensen als beste vriend bestempeld worden. In Nederland is deze Snapchat Plus nog niet beschikbaar voorlopig. En een TikToker heeft in Engeland heel wat stof doen opwaaien. Wolf Jenkins wilde zijn terugvlucht vanuit Ibiza halen. Maar er stond een enorme rij. Hij bedacht een list om sneller langs de security te komen. Is te zien in deze video die al meer dan 1 miljoen views haalde. Faked hurting my leg to get through security faster and onto the plane back from Ibiza. Oh, in a wheelchair. In de video doet hij op een overvol vliegveld alsof hij zijn voet gebroken heeft... en wordt zo langs alle rijen gereden door de medewerkers. hij krijgt ook nog eens zes stoelen ter beschikking in het vliegtuig... zodat hij zijn voet omhoog kan leggen. Aangekomen in Bristol trekt hij bij de uitgang zijn schoen weer aan... en loopt doodleuk weg. En daar krijgt hij nu veel kritiek op sinds Engelse media het verhaal vandaag hebben opgepakt.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 De files zijn bijna opgelost. Je staat nog in een korte file op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem. De vertraging is daar nog maar vijf minuten na een ongeluk... want alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Ook bij de Koentunnel op de A10 vanaf Landsmeer nog 3 kilometer.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 alleen, het heeft al veel te lang geduurd En enkel hier voel ik me zeven, vallen tranen op mijn stuur De regendruppels op mijn ramen tikken door De radio staat aan, alleen de zender is verstoord Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuur Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbij was niet altijd even clean. Ik weet dat ik je niet verdien. Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd, ik was mean. Nu huil ik als een kind, geloof me, karma is een bitch. Nu ben je liever solo, baby, liever alleen. Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet. En als ik kijk op de crème, is het net of je leeft. Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen. Gesprekken met mezelf in deze poos Ze zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo. En naar buiten beweegt alles nu in slow-mo. Mensen zien me lachen op de foto. Aan het einde ik zit eenzaam aan het water. Met de maan op mij gericht. Ik kijk naar honderdduizend sterren. En steeds weer zie ik jouw gezicht. Ja, ik leef nu in de kilte. Woah oh, oh, moet ik zonder jou nu leven? Want ik weet dat jij, weet dat jij, ja je hoort bij mij. Woah oh, oh, heb jij soms alles opgegeven?